De bijwerking is heel zeldzaam, maar toch moet het in de bijsluiter komen. Minister De Jonge beslist waarschijnlijk morgen of we verder prikken met AstraZeneca. Ik wil daarvoor de Gezondheidsraad raadplegen die ook externe expertise eh, eh, inzet, hè, met name vanuit eh, de hoek van de trombosedeskundigen, inzet om ons goed te adviseren hierover. In ons land werden mensen onder de 60 al even niet meer geprikt met AstraZeneca uit voorzorg. Het EMA zegt wel dat stoppen met vaccineren veel slechter is voor de volksgezondheid dan die zeldzame bijwerkingen. En de Tweede Kamer heeft een nieuwe voorzitter, Vera Bergkamp van D66. Ze kreeg 74 stemmen en won daarmee de strijd van huidige Kamervoorzitter Ariep en PVV-Kamerlid Bosma. Als Kamerlid zette ze zich in voor een regeling voor draagmoeders, een discriminatieverbod voor transgenders en een verbod op homogenezingstherapie. Nu wil ze graag een verbindende leider zijn. In en rond Indonesië zijn meer dan 150 mensen omgekomen door modderstromen en zware regenval. Komt door een orkaan. Sinds zondag stroomt er modder van de bergen. Honderden huizen zijn verwoest. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. En snacks uit de muur, bloemen uit de muur, eieren uit de muur, muur die kennen we allemaal al. In Zandpoort Noord in Noord-Holland hebben ze een nieuwe variant. Daar kan je bij een kantoorwinkel nu een coronasneltest uit de muur trekken. En dat slaat erg aan, zegt de eigenaar. Het doet het leuk bij het publiek en het hoeft niet en het mag wel. En uh, mensen zijn enthousiast. Ik heb hem net weer bijgevuld. Dus, eh, het was nodig dat bijvullen? Er zit goed, eh, goed gang in, ja. Ze hebben twee soorten zelftesten. Eentje met een wattenstaafje en een speekseltest. Het weer.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 way down by the river Styx. The devil has sent me here because I'm full of wicked tricks. And I'm such a popular fella. Come on all you lunatics. I offer lessons in damnation from the devil's text. To fools that can't resist temptation, step right up, you're next. I hail from a hot old hellhole, way down by the river Styx. Permit me to introduce myself. My name is Mr. Kicks. terug. Even na zevenen, het tweede uurtje. Nog een uurtje gasduinen met Robin Oni hier op CFM. Eldi Jong hoorde je eh, met Mr. Kicks. Met Eldie zelf op eh, de bas. Eh, en daar hebben ze ooit een liedje over gemaakt, zit ik me net te bedenken. Zoals je gewend bent, is het tweede uur van Gasduinen altijd wat meer op tempo. Wat meer voetjes van de vloer. En laten we daar dan ook maar meteen aftrappen uit de Acid Jazz, eh, uit de periode. Een single die wij vooral kennen van Incognito en Jocelyn Brown. Incognito, dat zal het ook kunnen zijn. Always There, eh, hier in de minder bekende versie. Maar oh, net zo lekker. Side Effect. Yeah. kans dat je Diana Ross nog te zien krijgt, dat was klein. Eh, vandaar dat ik een gat in de lucht sprong toen zij geprogrammeerd stond... voor de 45e editie van het North Sea Jazz Festival in 2020. De landing was minder zacht. We weten allemaal hoe 2020 is verlopen. En ook voor 2021 heeft het North Sea Jazz Festival zijn festival gecanceld. Kaartjes blijven geldig, maar of ze nog een keer Diana Ross weten te strikken. Nou, laten we het hopen. Daarvoor Grooving You van Harvey Mason. Uh, vorige week nog in Rip of the Record als basis voor de hit van Gusto. En te leuk om gewoon nog een keer te draaien. En Robin Fick, ik verwacht nog altijd dat het de zomerhit van 2021 gaat worden. Take Me Higher. Nu Daytoner met I Get By. See. room full of fallen hope and tainted skies. hope. bring it, bring it on. Bring it on. Could be singing, singing on every day. Every day. Mr. Nightingale, you make my day. Make my day. Mr. Nightingale, come on, sing it on. Sing it on. Bring, bring and bring it, bring it on. Bring it on. Could be singing, singing on every day. Every day. Mr. Nightingale, you make my day. girl, come on, sing it on. Bring, bring and bring it, bring it on. Bring it on. You'd be singing, singing on every day. Every day. Mr. Nightingale, you make my day. Mr. Nightingale, come on, sing it on. Bring, bring and bring it, Bring it on. You'd be singing, singing on Dan sneeuwt het weer, dan schijnt het zonnetje weer en dan sneeuwt het weer. Maar hier op je radio alleen maar zomerse klanken. Eh, even kijken, het is uh, vijf over half acht. Nog 25 minuutjes het programma Grasduinen hier op uh, eh, ZFM. Alleen maar zomerse klanken, zoals ik al zei. We begonnen met de Daytona met I Get By. Gevolgd door Summertime, nou toepasselijk, met, van David Marston en Toonet uit Frankrijk, uit Lyon om precies te zijn. Vorig jaar een tweede album uitgebracht, Let It Shine. En dat doen ze vrolijk Jesse, Broken Beats en jaren 90 geïnspireerd. The Break heet ze. Luister vooral eens op Spotify. Uh, eh, Aller Parks dan nu. Al vaker aandacht aan besteed. Ze is 20 jaar oud. Ze wordt gezien als de spreekbuis van haar generatie in, eh, in, de, in eh, Engeland. Haar album eh, Collapsed in Sunbeam schoten hoge ogen, belandde op de derde plaats in de UK... en dat leverde haar nominaties op voor Album van het Jaar... Beste Nieuwe Artiest en Beste Britse Vrouwelijke Artiest. Geboren in West-Londen, ze speelt zelf de gitaar, eh, gitaar en is ook niet vies van een cover. En hoe? Ze zegt dat ze zwaar beïnvloed is door Radiohead. Ze maakte dan ook een cover van Creep voor een korte film getiteld Shy Radicals. Uh, je hoort nu haar versie dus van Creep, Arlo Parks. when you were here before. Couldn't look you in the eye. just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special so fucking special But I'm a creep I'm a widow What the hell am I doing here? I don't belong here I don't care if it hurts special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. don't belong here. Is toch prachtig. Eh, ik heb nog geprobeerd te achterhalen wie er op de piano speelde... maar dat is me nog niet gelukt, dus dat eh, antwoord hou je van me te goed. 9 december komt haar zien in de Melkweg te Amsterdam. Aller Parks. Zandvoort. Higher. Johnny Guido Watson hoor je met How My Head Up. Gastduinen zit er alweer bijna op. Eh, we sluiten af zo direct met Sol, eh, Kitta en Nicolas Jar. Zo direct naar de klok van achter het programma De Krochten... op zoek naar de wortels van de nederrok met Pim en Dick. En met gast cartoonist Joost Zwarte. Met hem gaan ze op zoek naar zijn favoriete platen... en zijn favoriete platenhoezen. Dank voor het luisteren. We zien en horen elkaar volgende week weer. Grasduinen weer lekker verder vanaf een uur of zes.